Ze zeggen dat ik altijd te ben. Dat is niet zo mooi, dat is niet zo mooi. En dat ik zelfs mijn eigen vrouw niet ken. Dat is niet, dat is niet zo mooi. Maar ik hou me van de domme, voor domme. Ze kletsen maar, laat de buren nou maar praten. Als ze dat niet ze maar, het zal me toch een zorg wezen, het is toch niet waar. Ze zeggen dat ik al mijn geld verbras, dat wordt verteld, dat wordt verteld. En dat ik gisteren weer zo dronken was, dat is van mijn eigen geld. ze kletsen maar. Laat de buren nou maar praten. Als ze dat niet kunnen laten. Want ik hou me van de domme, voor domme. Ze kletsen maar. Het zal me toch gezorgd wezen. Het is toch niet waar. De mensen moeten het zelf maar weten. het zal me toch een wezen. Het is toch niet waar. Mijn buurvrouw heeft er weer een kleintje bij. Ik, ik, ik weet van niks. Ik weet van niks. Nou zeggen ze, dat ventje lijkt op mij. Maar, maar, maar ik weet echt ze kletsen maar. Laat de buren nou maar praten. Als ze dat niet kunnen laten. Want ik hou me van de donder. Verdomme, ze kletsen maar. Het zal me toch gezorgd